7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Acteur Jussie Smollett zal niet meer te zien zijn in de laatste twee afleveringen van de Amerikaanse tv-serie Empire. De producenten knippen zijn personage eruit. Smollett wordt beschuldigd van het indienen van een valse aangifte. Eind januari deed hij melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. En hij zou ook een chemische stof over zich heen hebben gekregen. Maar de acteur wordt ervan verdacht dat hij de twee mannen heeft betaald om hem aan te vallen. Volgens de politie was Smollett ontevreden over zijn salaris... en zou die op zoek zijn geweest naar aandacht. De leider van de afdeling Geleen van motorbende Satudara heeft negen jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. Negen andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. Leden die zich niet aan de regels hielden werden door de mannen mishandeld. Bij invallen zijn grote sommen geld, wapens en motoren in beslag genomen. In het clubhuis in Geleen trof de politie ook een Kalashnikov aan waarmee was geschoten. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. En ze gaan ook langzaam rijden op de snelwegen daar naartoe. In december mislukte het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet. En minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. Het KNMI zei dat de fouten geen impact hebben, maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee.